Dat zou hij eigenlijk vanochtend doen, maar het overleg is voor onbepaalde tijd uitgesteld. Volgens Netanyahu wil Hamas zich niet aan de afspraken houden over de ruil van gijzelaars voor Palestijnse gevangenen. Maar Hamas ontkent de beschuldigingen. De ministeries van Economische Zaken en Landbouw in Den Haag zijn vanmiddag even ontruimd geweest nadat er iemand het pand was binnengedrongen. De man kwam uit het naastgelegen het Paleis van Justitie, waar die voor de rechter stond, en glipte achter een medewerker aan het ministerie in. Verslaggever Lars Geerts heeft het laatste nieuws. De politie zegt nu dat uit kamerbeelden is gebleken dat de man het pand ook weer heeft verlaten. Ze weten wie het is. Eh, er zal een procesverhaal tegen hem opgemaakt worden over lokaal vredebreuk. Maar de kwestie is voorbij. Het pand is weer vrijgegeven. Alle ambtenaren van de ministerie zijn inmiddels dus weer aan het werk. Het gaat niet lekker met de paus. Hij is voor de tweede keer in ruim een maand gevallen en bezeerde zijn rechter onderarm. Volgens het Vaticaan draagt de 88-jarige Franciscus uit voorzorg een mitella. Begin vorige maand viel de paus ook al ongelukkig met zijn kin op een nachtkastje. En Bert van der Lans is overleden. Hij is de man die het vaakst de Vierdaagse van Nijmegen uitliep. In totaal kwam hij 71 keer over de Via Gladiola. Bij de 70ste keer in 2017 werd hij in het zonnetje gezet door de organisatie. Ja, ik, eh, het, is, het is niet onder woorden te brengen. Het is ongelooflijk. Ik voel me nou net echt wereldkampioen. <laughs> Als een anders zien met 40, 50 en dan kijk ik naar mijn medaille en zeg dat kan helemaal niet. Ik denk, hoe is de godsnaam in 70, 4000 loopt. Ja, ergens moet er iets aan markeren, maar wat weet ik nog nu? Ja, een jaar later liep hij zijn laatste. Daarna liet zijn gezondheid het niet meer toe. De organisatie van de Vierdaagse roemt hem om zijn voorbeeldfunctie... die hij heeft gehad voor de wandelsport. Bert van der Lans was 92. Het weer, het is bewolkt met af en toe regen bij 3 tot 8 graden. Alleen in het zuidoosten wat zon. Vannacht gaat het licht vriezen met kans op mist. En morgen is het opnieuw grijs bij 1 tot 5 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag staat een file van 9 kilometer... tussen knooppunt Burgerveen en Hoogmade... door een kapotte vrachtwagen zijn twee rijstroken dicht.